Marnix eh, met het NOS-journaal. De pensioenfondsen moeten vanaf 2021 uitgaan van een nog lagere rekenrente. Die rente wordt gebruikt bij het bepalen van de financiële positie van pensioenfondsen. De verlaging van de rekenrente betekent mogelijk dat pensioenen gekort gaan worden. Ook zijn de nieuwe rekenregels mogelijk een probleem bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Daarover werd vorige week een principeakkoord bereikt tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers. De vernieuwde stint wordt deze week getest. Keuringsinstantie RDW doet een zogeheten pre-keuring... zodat de fabrikant weet of hij op de goede weg is... met aanpassingen aan de elektrische bolderkar. Later volgt nog een officiële keuring. De nieuwe versie van de stint heeft andere gordels, een noodstop... en een nieuwe gasaandrijving. Kinderdagverblijven moeten 3000 euro betalen... om het voertuig aan te laten passen... Vorig jaar werd de stint van de weg gehaald na een botsing in Os... waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Het geld voor een nieuwe, grotere sluis met bruggen in de afsluitdijk is bij elkaar. Minister van Huizen van Infrastructuur heeft de laatste 15 miljoen euro toegezegd... voor de sluis bij het Friese Kornwerderzand. Ook regionale overheden betalen 15 miljoen euro. De sluis wordt breder, zodat er grotere schepen doorheen kunnen. De verwachting is dat dat duizenden banen oplevert... onder meer doordat scheepswerven rond het IJsselmeer verder kunnen groeien. De nieuwe sluis moet in 2025 klaar zijn. Op het WK in Frankrijk hebben de voetbalsters van de Verenigde Staten met 13-0 gewonnen van Thailand. En dat is een WK-record. Het vorige record stond op 11-0. Vijf van de 13 Amerikaanse doelpunten werden gemaakt door Alex Morgan. Amerika is een van de favorieten voor de titel. Het weer. Vooral in het zuiden een paar buien. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden.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 Yeah, man, right. Shonda Paul alongside Beyonce. Uh-huh. Now you man say this. I dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah. Beyonce, sing it out. Yeah. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my dreams. Come on, girl, tell me what's the deal. I think about you all the time. I see you in my dreams. Oh, my baby's fly, baby girl.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 All in my give it up, give it up. All in my give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in How when him get what he want, then he run relentlessly. Nobody play with us, How we not ties to us. All just and left to the ball and touch. If you're not you want your bag of and that's All the just like this. On give it give it just like this.